Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij het dorpshuis werd hij onder politiebegeleiding naar binnen geleid. Er waren zo'n honderd demonstranten die willen dat er zo snel mogelijk wordt gestopt met de gaswinning. Maar zij konden hun boodschap aan de minister niet laten horen. Wie bespraat vanmiddag in het dorpshuis met Groningse bestuurders. De Nederlandse aardoliemaatschappij komt vandaag met een voorstel om de gasproductie in Groningen af te bouwen. Ook gaat de NAM zelf actie ondernemen als er niet binnen een maand een schadeprotocol ligt. Dat zei NAM-directeur Schotman vanochtend op Radio 1. Het Openbaar Ministerie eist drie jaar cel tegen oud-defensieambtenaar Jacques H. wegens corruptie. De voormalige wagenparkbeheerder van het ministerie zou misbruik hebben gemaakt van zijn positie. H zou samen met tien anderen verdachte met tien andere verdachten cadeaus en reizen hebben aangenomen van autobedrijven... in ruil voor de aanschaf van auto's voor het ministerie. De nieuwe ambtenaar van de VS in Nederland, Piet Hoekstra, is officieel in functie. Op een persconferentie werd hem gevraagd naar zijn uitspraken uit 2015. Hij zei toen dat er in Nederland no-go-zones zijn waar auto's en politici in brand worden gestoken. Maar Hoekstra weigerde daarop in te gaan. Hij zei dat hij geen politicus meer was, maar een vertegenwoordiger van de VS. En het is een andere tijd, zei Hoekstra. De schade die de Ark van Noach, dat drijvend Bijbelmuseum in de haven van Urk heeft aangericht, wordt aangeschat op een half miljoen euro. Een week geleden raakte het schip op drift door de westerstorm en het ramde de steiger en verschillende jachten. Wie aansprakelijk is voor die schade wordt nog onderzocht. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen. In de loop van de avond wordt het vaker droog.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 Er staat een flinke file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen knooppunt Muidenberg en Blarikum 8 kilometer. De vertraging is daar 40 minuten door een ongeluk. Er ligt ook olie op de weg. Er zijn voorlopig twee rijstroken dicht... dus je kunt beter omrijden via Utrecht. Verder file op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Lunetten en Harmelen. Daar rijdt het langzaam over 9 kilometer... en is de vertraging 10 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum ook 10 minuten oponthoud...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 Maar zij konden hun boodschap aan de minister niet laten horen. Wie bespraat vanmiddag in het dorpshuis met Groningse bestuurders. De Nederlandse aardoliemaatschappij komt vandaag met een voorstel om de gasproductie in Groningen af te bouwen. Ook gaat de NAM zelf actie ondernemen als er niet binnen een maand een schadeprotocol ligt. Dat zei NAM-directeur Schotman vanochtend op Radio 1. Het Openbaar Ministerie eist drie jaar cel tegen oud-defensieambtenaar Jacques H. wegens corruptie. De voormalige wagenparkbeheerder van het ministerie zou misbruik hebben gemaakt van zijn positie. H. zou samen met tien andere verdachte met tien andere verdachten cadeaus en reizen hebben aangenomen van autobedrijven... in ruil voor de aanschaf van auto's voor het ministerie. De nieuwe ambtenaar van de VS in Nederland, Piet Hoekstra, is officieel in functie. Op een persconferentie werd hem gevraagd naar zijn uitspraken uit 2015. Hij zei toen dat er in Nederland no-go-zones zijn... waar auto's en politici in brand worden gestoken. Maar Hoekstra weigerde daarop in te gaan. Hij zei dat hij geen politicus meer was, maar een vertegenwoordiger van de VS. En het is een andere tijd, zei Hoekstra. De schade die de Ark van Noach, dat drijvend Bijbelmuseum in de haven van Urk heeft aangericht, wordt aangeschat op een half miljoen euro. Een week geleden raakte het schip op drift door de westerstorm en het ramde de steiger en verschillende jachten. Wie aansprakelijk is voor die schade wordt nog onderzocht. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen. In de loop van de avond wordt het vaker droog.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 Er staat een flinke file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen en Muidenberg en Blarikum 8 kilometer. De vertraging is daar 40 minuten door een ongeluk. Er ligt ook olie op de weg. Er zijn voorlopig twee rijstroken dicht... dus je kunt beter omrijden via Utrecht. Verder file op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Lunette en Harmelen. Daar rijdt het langzaam over 9 kilometer... en is de vertraging 10 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum ook 10 minuten oponthoud...